4 uur. Dit is Caroline Bari met het NOS Journaal. Het reisadvies voor Hongarije verandert van code geel naar oranje. Dat betekent dat vanaf dinsdag alleen noodzakelijke reizen naar Hongarije worden aangeraden. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken nam dat besluit... na de maatregel van Hongarije om zijn grenzen te sluiten voor buitenlanders. Zo wil het land het aantal oplopende besmettingen met het coronavirus tegengaan. Hongaren die uit het buitenland terugkeren moeten 14 dagen in quarantaine. Gisteren rapporteerde Hongarije 132 nieuwe besmettingen. In het land zijn tot nu toe ruim 5500 mensen besmet geraakt... en 614 mensen overleden aan de gevolgen van het virus. In de Zweedse stad Malmö zijn afgelopen avond rellen uitgebroken. Betogers protesteerden tegen meerdere anti-islamacties eerder op de dag. Bij die acties werd onder meer een Koran verbrand. In de reactie gingen s'avonds zo'n 300 mensen de straat op. Hun betoging begon rustig, maar escaleerde toen ze met voorwerpen naar de politie begonnen te gooien en autobanden in brand staken. Een onbekend aantal mensen is opgepakt. Het is niet duidelijk of er gewonden zijn gevallen. Het Amerikaanse casino- en hotelbedrijf MGM Resorts International ontslaat in de Verenigde Staten 18.000 mensen. Dat is ongeveer een kwart van het werknemersbestand. MGM is hard getroffen door de coronacrisis, onder meer door het instorten van de toeristensector in Las Vegas. Als het weer beter gaat, worden de ontslagen werknemers weer aangenomen. Een deel van de Beverwijkse bazaar mag weer open. Het gaat om een gedeelte waar geen eten wordt verkocht. Afgelopen zondag werden de hallen 30 tot en met 33 gesloten... omdat er volgens de gemeente en de veiligheidsregio onvoldoende afstand werd gehouden. Ondernemers reageerden daar woedend op. De veiligheidsregio heeft nu besloten dat het noordelijke gedeelte van hal 30 vanaf morgen weer open mag. Het weer. Vannacht is het bijna overal droog. Wel kan er een mistbank ontstaan. Langs de westkust kan het lokaal onweren. Het koelt af tot een graad of 12. De komende dag af en toe zon en een graad of 19. Ook dan blijft het niet droog. Dit was het NOS Journaal.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 This is Peggy Goo. This is Fortet. Hi, this is Cal Cox. In the mix of the cloud, we can dance and sing out loud. Raise your hands in the air. Let's do a mic check. Make some noise! I must have went to house heaven because nothing's that divine. Essential BBC. Radio 1's Essential Mix. Thank you, Danny Howard. My name's Pete Tong, and we enter dreamland right now on Radio 1 with one of our favorite DJs here on The Essential Mix. In his own words, he's been a DJ for ages and he kind of likes it. He was part of the Tyrant sound system with Craig Richards and Sasha back in the late 90s. He was one of the first DJs to do the seminal Global Underground New Breed mix series in the 2000s. And he's created one of the most vibrant party series of the last few years, All Day I Dream, which was born on a Brooklyn rooftop and has spread to the likes of Burning Man, Ibiza, and beyond. His DJ mixes are pure magical melodic journeys, and his last Essential Mix was shortlisted for the Essential Mix of the Year. So let's see where this one takes us. Please welcome Lee Burridge. It was deep, it was soulful. Radio 1. and You're listening to Mr. All Day I Dream on the Essential Mix, exclusively for you here on BBC Radio 1. You're listening to the sounds of Lee Burridge. say classy but still. They say that I'm super, they call me a hero but real. Look in the sky, mama, look in the sky, papa, look at this guy. Doing the things that you wish you were doing, but doing them fly, doing them better. Getting that cheese, baby, getting that cheddar. Do it with ease, do it whenever.